De vrouw kan in de kamer anoniem praten met een hulpverlener of ervoor kiezen de baby meteen achter te laten. Er zijn op een aantal plekken in Nederland al wel vondelingenkamers, maar die zijn allemaal van particulieren. VVD en PvdA zijn het oneens over de vraag of Nederland betrokken moet blijven bij de anti-piraterijmissie voor de Afrikaanse kust. Volgens de VVD zijn er geen piraten meer en is het beter om de marineschepen op de Middellandse Zee mensensmokkel te laten bestrijden. Maar coalitiegenoot PvdA wil juist dat de missie niet snel wordt afgebouwd. De partij is bang dat piraten hun slag weer gaan slaan als de missie van de Europese Unie ophoudt. In het zuidoosten van Turkije zijn 18 mensen om het leven gekomen bij gevechten tussen het Turkse leger en Koerdische strijders. Volgens het leger gaat het om 15 PKK-leden, twee Turkse militairen en een burger. De afgelopen tijd zijn de gevechten in de Koerdische regio opgeleid. De AK-partij van president Erdogan won afgelopen zondag de verkiezingen. En Erdogan kondigde na zijn overwinning aan dat hij doorgaat met het bestrijden van de PKK totdat elke rebel is geliquideerd. Transport en Logistiek Nederland wil een aparte toegangsweg naar de Eurotunnel voor geaccrediteerde vrachtwagens. Deze trucks hoeven minder streng gecontroleerd te worden op vluchtelingen, waardoor ze sneller naar het Verenigd Koninkrijk kunnen. Vrachtwagens moeten volgens de transportsector nu soms 6 tot 8 uur wachten voordat ze de trein op kunnen. Het weer op veel plekken bewolkt. Hier en daar wat regen. In het noordoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen bewolkt, bijna overal droog en het wordt ook dan een graad of 16. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I be so much better off without. sexy. Oh my god. I learned to love her. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. Uh. House down by the water.